Mark Visser met het NOS-journaal. In het stadion van FC Twente een tribune ingestort. Er liggen mensen onder het puin, hoeveel is onbekend. Vermoedelijk zijn het bouwvakkers. Het is nog onduidelijk hoe ze eraan toe zijn. De omgeving is afgezet om de hulpdiensten, waaronder zeker 20 ambulances en een traumahelikopter, hun werk te laten doen. Stadion De Grolsvesten wordt momenteel verbouwd. De tweede ring van de tribune wordt uitgebreid, waarmee het stadion 30.000 zitplaatsen moet krijgen. Het ongeluk gebeurde op de tribune aan een van de korte kanten van het veld. Het lijkt erop dat twee draagarmen het hebben begeven. Volgens ooggetuigen kwam eerst het videoscherm naar beneden en zakte daarna de hele dakconstructie als een kaartenhuis in elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bedrijven die de verbouwing uitvoerden willen nog geen commentaar geven. Om half drie is er een persconferentie op het stadhuis in Enschede. Spelers van FC Twente zijn op trainingskamp in Zeeland. voorzitter Joop Munsterman is nu onderweg van Zeeland naar Enschede. De Europese Centrale Bank heeft de rente voor de tweede keer dit jaar verhoogd. Het tarief stijgt met een kwart procentpunt tot anderhalf procent. Verhoging was er verwacht door analisten. Met de renteverhoging hoopt de ECB te voorkomen dat de inflatie te veel oploopt. Marie Matlener, Europarlementariër voor de PVV, heeft zich de woede van zijn Poolse collega Sasada op de hals gehaald. Matlener zei gisteren in een debat dat Nederland geen Poolse werklozen en Roemeense bedelaars wil onderhouden. De christendemocraat schrijft dat Madlener blijkbaar niet weet dat honderden Poolse militairen in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor de Nederlandse vrijheid. De Duitse socialist Schulz zei gisteren al dat Madlener taal gebruikt die wordt ingegeven door racisme. Het weer, steeds meer stapelwolken, maar ook geregeld zon. In het noorden kan een bui vallen. Het is 20 en tot de 24 graden. Morgen opnieuw enkele buien en het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Gooimeer en Muiden 8 kilometer file. Daar stond een auto in brand. Drie rijstroken zijn daar dicht. Verkeer vanuit Amersfoort naar Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht. Er staat daardoor ook file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort van Muiden 4 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat voor Moordrecht 2 kilometer file de A27 Utrecht richting Almere is een ongeluk gebeurd. Tussen Beeldhoven en Hilversum staat 5 kilometer.